Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meer van staatssecretaris Wiebes, maar nu is een meerderheid toch om. De regels houden onder meer in dat de VAR-verklaring verdwijnt. In plaats daarvan komen er voorbeeldcontracten tussen ZZP'ers en opdrachtgevers. De Belastingdienst kan zo beter controleren of iemand echt ondernemer is en geen verkapte werknemer. De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag over de wet. Als die erdoor komt gaan de regels vanaf 1 mei in. De tenniswereld begint een onafhankelijk onderzoek naar zichzelf. Dat hebben officials bij de Australian Open in Melbourne bekendgemaakt. De eigen anticorruptie-eenheid, de Tennis Integrity Unit, lag afgelopen week onder vuur... omdat hij niet genoeg gedaan zou hebben tegen matchfixing bij tenniswedstrijden. 16 oud-tennissers uit de top 50 van de wereld zouden bij verdachte praktijken betrokken zijn geweest. Het college van Geldermalsen heeft een motie van wantrouwen overleefd. In de raadsvergadering bood de burgemeester gisteravond haar excuses aan... voor de communicatie rond de komst van een mogelijk asielzoekerscentrum voor 1500 mensen. Inwoners werden daar volgens haar te laat bij betrokken. Voorlopig worden er geen vluchtelingen opgevangen in Geldermalsen. In december kwam de gemeente met het plan naar buiten en braken er hevige rellen uit. Daarom was er een noodbevel afgekondigd, maar het bleef rustig. In een ziekenhuis in Cork is de Britse zanger Colin Ferncombe overleden. Hij was bekend als Black en had in de jaren 80 een grote hit met Wonderful Life. Ferncombe bespeek aan de gevolgen van een auto-ongeluk. De zanger was 53 jaar. Het weer bewolkt en regenachtig bij zo'n 8 graden. Aan zee is het stormachtig met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Morgen af en toe regen en het waait flink. Het wordt dan een graad of 11.